Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij lokale verkiezingen in Hongkong lijken politici die de demonstranten steunen de grote winnaars. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de pro-democratie kandidaten lijken op dit moment ruim 60% van de zetels te halen. Het pro-Peking kamp staat op 9%, dat is voor hen een enorm verlies. De definitieve uitslag volgt later vandaag. Het waren de eerste verkiezingen sinds een half jaar geleden de massale demonstraties begonnen tegen de bemoeienis van China... De opkomst was hoger dan ooit in Hongkong. Nederland is populair als bestemming voor de zomervakantie. In juli en augustus van dit jaar trokken hotels, huisjes en campings bijna 10 miljoen gasten. Dat is ruim 4% meer dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. De grootste groei zat bij vakantiehuisjes. De meeste toeristen komen uit eigen land. Van de buitenlandse gasten kwam ongeveer een derde uit Duitsland. De Likud-partij van de Israëlische premier Netanyahu... wil binnen zes weken interne verkiezingen houden... voor het leiderschap van de partij. Dat meldt de Israëlische media. Netanyahu wordt verdacht van fraude en omkoping... en moet zich verantwoorden voor de rechter. Maar zolang hij premier is, kan hij een veroordeling ontlopen. Daarnaast zit Israël in een politieke impasse. Na twee verkiezingen dit jaar is het niet gelukt... een nieuwe regeringscoalitie te vormen. Boeren in Flevoland gaan komende middag actie voeren langs de snelwegen A6 en A27, meldt Omroep Flevoland. Tussen half 1 en 2 uur middags willen de boeren bij op- en afritten op de vluchtstrook gaan staan. De boeren zeggen niet de wegen te zullen blokkeren. Aanleiding voor het protest is het gesprek dat 13 landbouworganisaties vandaag gaan hebben met minister Schouten van Landbouw.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 dorime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 dance to. 就少。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 what you want 106.9 ZFN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 ocean's a in their dreams van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Ik sta jou beter Ik zie jou met een danser, maar hij staat je niet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 моя I swear. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. I wanna blow your mind. Just come with me, I swear. I'm gonna take you somewhere warm. la Cause when the morning comes, I know you won't be there. Yeah turn around, you disappear. Nice to meet you.